Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft zeker twee keer een vlucht gemaakt... in een privévliegtuig van een zakenman van Soetsupply... Supply... maar dat niet gemeld in het geschenken- of reizenregister van de Tweede Kamer. Dat schrijft HP De Tijd. De vluchten waren volgens het tijdschrift duizenden euro's waard... en waren nadat Baudet in de Kamer kwam. HP De Tijd schreef dat er onder meer naar Ibiza is gevlogen. Daar werd een uitgaansgelegenheid bezocht... De woordvoerder van Baudet spreekt van een privé-kwestie. AZ mag tot de winterstop alle thuiswedstrijden afwerken... in het stadion van ADO Den Haag. Volgens burgemeester Krikke zijn de twee wedstrijden... die AZ al heeft gespeeld in Den Haag uitstekend verlopen. En daarom helpt ze de club graag uit de brand. AZ kan voorlopig geen wedstrijden in het eigen stadion spelen... vanwege het gedeeltelijk ingestorten van het dak. Premier Johnson koerst af op een harde confrontatie met het lagerhuis... en met een aantal parlementariërs van zijn eigen partij. Een gesprek met enkele conservatieven die een no-deal brexit op 31 oktober willen voorkomen... is zonder enige uitleg afgezegd. De oud-minister van Justitie zegt dat Johnson probeert de partij te ontdoen van dissidenten. Hij en de regering zouden dreigen om ze uit de partij te zetten... als ze deze week met de oppositie meestemmen om een no-deal brexit tegen te houden. Het zou om een veertigtal Tories gaan, waaronder oud-ministers. Er zijn bij de politie dit jaar al ruim 5100 gevallen van agressie en geweld tegen agenten geregistreerd. Dat is ongeveer net zoveel vergeleken met vorig jaar. Belediging kwam het vaakst voor met ruim 2000 meldingen, poging tot doodslag 51 keer en poging tot moord 2 keer.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 Op de A9 richting Den Helder bij Heilo 4 kilometer. En richting Diemen bij de afrit naar het AMC 4. De ringweg Amsterdam, de A10 bij de Koentunnel 4 kilometer. En tenslotte de A27 richting Almere bij Mnes 2 kilometer file.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 Talk it up and give me the go round round like a good time tease. I'm only counting on your cancellation when I should be counting on you at my door. Did you forget about how we went around? I don't know why you don't take sitting in the corner They wanna stroll on a city sidewalk I got a dress that'll show a little uh-uh But you ain't getting uh-uh if you don't come pick me up Show me off You might be tired, but I'm not And I don't know why you don't take me downtown Like you got anywhere better to be Talk it up and give me the go round, round Like a good time vacation When I should be counting on you at my door Did you forget about how we ran around? I don't know why you don't take me downtown anymore should be counting on you at my door. Did you forget about how we ran around? I don't know why you don't take me downtown anymore. Zijn jullie er weer klaar voor? Ik ook hoor. Dit is Nashville, jouw wekelijkse dosis countrymuziek. We hebben weer twee uur lang de lekkerste countrymuziek voor je afgewisseld met wat bluegrass en wat Americana. Uiteraard natuurlijk ook het Spotlight album en dat is deze keer Can't Say I Ain't Country van Florida, Georgia Line. En in de tweede uur de Nashville Spiegelplaat, waarin we teruggaan naar 1958 en 1960. Boxcar Willie, dat is een personage die ooit in een ballad voorkwam van deze artiest. En deze naam vond hij zo leuk dat hij zich eigen vervolgens is blijven noemen zo. Six Days on the Road heet het nummer wat hij zingt. En daarna ga je luisteren naar Black Jack Billy, Country Rock van de bovenste plank en Straight Line Sober. am I gonna make it home tonight? I got me ten forward gears and a Georgia overdrive. I'm taking needle white pills and my eyes are open wide. I just passed a Jimmy and a white. I've been a passing everything in sight. Six days on the road and I'm gonna make a home tonight. Well, it seems like a month since I kissed my baby goodbye. I could have a lot of women, but I'm not like some other guys. Well, I could find one to hold me tight. I could never make my living all right. Six days on the road, and I'm gonna make it home tonight. checking on down the line. I'm a little overweight and my logbook's way behind. But nothing bothers me tonight. I can dodge all the scales alright. Six days on the road and I'm gonna make a home tonight. Well, my rig's a little low, but that don't mean she's slow. There's the flame from her stack and the smoke blowing black as coal. And my hometown's coming in sight.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 when I'm looking at you. Smooth the way you moving in boots and them blue jeans. Losing my cool when them hips go boom I'm down for the count, that's how you do me. Here comes me swaying, all over your way, yeah. and I'll throw you the keys. We can leave whenever you want. And find something worth getting into. I'm down for whatever as long as it's whatever we do. You nummer waarin je de speakers alleen maar op standje 10 moet hebben om dit lekker mee te maken. Blackjack Billy en The Straight Line Sober. We gaan verder met Americana. Van het album Illusions is this The Way Down Wanderers met The Principles of Salt. I'm too stressed Saying all my mind But you let's just leave it all behind. I packed my dusty old guitar and I canceled all my credit cards. I had to run and change my name. I think I missed the ride 2005 namen Brad Paisley en Dolly Parton samen een duet op. Het nummer heeft inmiddels twee Academy of Country Music Awards gewonnen en één Country Music Association Award. Het nummer heet When I Get Where I'm Going. When I get where I'm going On the far side of the sky The first thing that I'm gonna do Is spread my wings and fly I'm gonna land beside a lion and run my fingers through his mane. Or I might find out what it's like to ride a drop of rain. Yeah, when I get where I'm going, there'll be only happy tears. I will shed the same plans and struggles I have carried all these years. And I'll leave my heart wide open. I will love and have no fear. Yeah, when I get where I'm going, don't cry for me down here. I'm gonna walk with my granddaddy me step for step And I'll tell him how I've missed him every minute since he left I'm going.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 Door Tom Masseurs, de steelgitarist van de Tumbleweeds. Jawel, wie kent ze niet? Somewhere Between en noem ze maar op. Scotty McCreary, ja, ook zo'n bekende naam. Hij won in 2011 American Idol en vanaf het moment dat hij zijn auditie deed was het eigenlijk al duidelijk dat deze jongen het veelbegeerde trofeetje in de wacht zou slepen. Hij is inmiddels niet meer weg te denken uit de countrymuziek. Je gaat zo luisteren naar I Love You This Big en daarna Bluegrass van de Big Country A Bluegrass met Country Boy, banjo en flat top guitar. I know I'm still young But I know how I feel I might not have experience but I know love is real. By the way, my heart starts pounding when I look into your eyes. I might look a little silly standing with my arms stretched open wide. I'll spend the rest of my life explaining what words cannot describe, but I'll try. Hank Lachlan en Send Me The Pillow. En in de jaren 70 werd dit nummer ook op de plaat gezet door een Nederlandse groep Lydia Tuinenburg en de Melody Strings. En dan hebben we ook gelijk weer een leuke verwijzing naar countrymuziek, want in de begeleidingsband de Melody Strings zat niemand minder dan Ben Steeneker. Zo krijg je weer wat country om je oren geslingerd. We gaan verder met Americana, Tiff Merritt en Sam Beam en Something Came Over Me en daarna Mary Morris met My Church. You are listening to Nashville Country Radio. Late night city, after a train, recorded dressed up in and rain. Something came over me, something Country Radio, your weekly dose of country around the world. voor de eerste twee nummers van het Spotlight album. Dat is het album Can't Say I Ain't Country van Florida Georgia Line. Je gaat achter elkaar luisteren naar het titelnummer en daarna Speed of Love. Dit is het Nashville Spotlight album. I wake up and give me a gas station biscuit. Head town, wash it down with some Mountain Dew. I end every day about the same way. Clock out and go fish just to crack a few. Chicken in the bread pan, picking out those that cost and ten pound test. It might be hillbilly to a lot of folks, but Lord knows I couldn't care less. all funny, but you, you can't say I ain't coming. spinner on a spool A styrofoam full of tobacco spit I got a small town crew, we make our own rules I do what I do cause my daddy did And you can say I'm a redneck You can say you don't like my truck You can say that I talk and I dress all funny But you, you can't say I ain't country is het Nashville Spotlight album. It was clear I had to meet her from the first time she walked by. See, the second that I seen her, knew I had to make her mine. In just a game of pool, a little shot on school, and I already had her digits down to business. Ain't no sense in wasting time. sneaking out we was knocking boots. And it was just last night we was introduced. I guess time flies when you're moving at the speed of love. <laughs> Feels like we fly down the highway, spinning out sideways, 100 mile an hour we go. Top down, fastback, NASCAR, short track, murder rubber down the road. When we talking and we touching and we kissing and we hugging and we kicking up a cloud of dust. Girl, we moving, moving at the speed of love. check out a diamond ring. Got a girl, she gorgeous, yeah, that's who this is for, and it's only been a couple weeks. be loved Nashville Country Classic. cheating dat was uit 1962 Patsy Klein met Your Cheatin' Heart. En over het Spotlight album gesproken, heb je suggesties voor een volgend album? Dan mag je dat natuurlijk mailen naar info@nashvilleradio.nl. Zet dan even in je e-mail om welk album van welke artiest het gaat en welke vier nummers je van dat album zou willen horen. Dan gaan wij nu naar Denemarken en dat doen we met Wench en I'm Gonna Go. words I haven't heard van Denemarken naar Duitsland. We zijn in Nashville zijn we bezig met een soortement Europa-reisje. We gaan naar Duitse country. Dat doen we met Theo en Ich Brauch Country Music. Mein Freund, hör meine Story und glaub mir, sie ist wahr. Oft flieg ich über einen großen Teig in die USA. Das echte Abenteuer finde ich sonst nirgendwo. Ich brauch Country Music, Cowboys and Rodeo. Ich pfeif auf New York City, dort leben würd ich nie. Ich schwing mich in den Greyhorn nach Nashville, Tennessee. Die Highway führt nach Süden, Musik im Radio brauch Country Music, Cowboys and Rodeo. Ich brauch Country Music, wenn ich mit den Wolken zieh. Hier erfüllen sich die Träume meiner Fantasie. Vielleicht wirst du verstehen, dass ich nicht anders kann. Hier bin ich wieder Mann. Beim Rodeo in Texas fraß ich ne Menge Staub. Ich spül ihn weg mit Whisky, gebrannt nach altem Brauch. Von Oklahoma City bis nach New Mexico. Ich brauch Country Music, Cowboys and Rodeo. Ich brauch Country Music, wenn ich mit den Wolken zieh erfüllen sich die Träume meiner Fantasie. Vielleicht wirst du verstehen, dass ich nicht anders kann. Hier bin ich wieder Mann. Mein Reisekoffer steht schon gepackt wie jedes Jahr. Für die große Reise wieder nach Amerika. Doch diesmal geht's nach Westen, direkt nach Idaho. Ik brauch Country Music, Cowboys and Rodeo.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 En daarna Rascal Flat met Praying for Daylight. Nashville Country Radio. Your weekly dose of country around the world. I don't want to spend another lonely night. Ooh. I've got the lights turned up, the doors locked, the bedroom TV's on.